10 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. die tijdens een kerkdienst een aanslag wilde plegen. Hij liet een bom ontploffen en wilde daarna een priester aanvallen met een bijl. Kerkgangers konden de man overmeesteren. Volgens Jakarta Post raakten de priester en de aanvaller allebei licht gewond. De politie beschouwt het incident in de katholieke sint kerk als een terroristische daad. De dader is aangehouden, de politie heeft zijn huis doorzocht. Opnieuw is in Canada een geval van babyverwisseling ontdekt. Twee mannen van 41 blijken in een ziekenhuis in een afgelegen dorp kort na hun geboorte te zijn verwisseld. De mannen zijn samen opgegroeid, goed bevriend met elkaar. Van jongs af aan viel op dat ze meer leken op de ouders van de ander. Er werden jarenlang grappen gemaakt dat ze bij de geboorte waren verwisseld. Ze lieten DNA-onderzoek doen nadat eind vorig jaar in hun omgeving een eerste geval van babyverwisseling was ontdekt. De Canadese minister van Volksgezondheid heeft een onderzoek aangekondigd. Alle Italiaanse musea en archeologische bezienswaardigheden doneren hun opbrengst vandaag aan het aardbevingsgebied. Het geld wordt besteed aan de restauratie van de verwoeste panden en kerken die vaak honderden jaren oud waren. Bij de aardbeving in Midden-Italië kwamen woensdag zeker 290 mensen om. De ramp richt een enorme verwoesting aan in het gebied rond het stadje Amatrice. De politie gaat komende week lang scholen om voorlichting te geven over nepwapens. Kinderen worden opgeroepen om speelgoedwapens niet mee naar buiten te nemen. Dat kan namelijk gevaarlijke situaties opleveren... omdat sommige neppistolen niet van echt te onderscheiden zijn. De politie rukt wekelijks tientallen keren uit... voor wapens die nep blijken te zijn. De campagne richt zich op kinderen uit groep 7 en 8... en de eerste twee klassen van de middelbare school. Het weer vanochtend zonnig, maar in de westelijke helft neemt de bewolking toe... en valt plaatselijk een regen- of onweersbui...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 Better than hot house tomatoes. Better than fresh barley pears. Better than dining a la carte. Or simply gastronomic art. Better than anything except being in love. Goedemorgen luisteraars. Being a million. Better than being a queen. Better than oil. shades of green. Better than finding a horseshoe. Better than losing your head. Better than anything ever thought of. Better than anything oh, ever uh-huh. said. Better than singing right out loud. Or being spotted in a crowd. Better than anything, better than except, except being, being in love. Jazzwalsje met uh, Diane Kroll en Natalie Cole. Daar beginnen we mee. Fijne zondag vast. Hij begint natuurlijk al eh, heel plezierig met eh, ZFM Jazz. Tot 12 uur ben ik er met de heerlijkste muziek voor u. Nou, ga genieten. Neem een bakje koffie en... Eh, ik hoop dat u lekker wakker geworden bent vanmorgen. Beetje regen, beetje onweer hier en daar. Better than elephants, elephants, ears. I better than shopping? Well, there's a little sale I'm late for up at Barney's, but it's still better. Oh, come on, come on. What about that 30% sale at Jimmy Choo's and Saks Fifth Avenue Friends and Family Day? Huh? Still better. Well, maybe close second. Very close second. Ja, de helaas al eh, overleden. Natalie Cole samen. Een duet met eh, Diane Kroll. Better Than Anything. Ja, nou, wij zijn ook eh, diep getroffen. Dat weten we natuurlijk allemaal. Door het overlijden, het plotseling overlijden van uh, Toets Tielemans... zowel op een hele gerenommeerde leeftijd natuurlijk, dik in de negentig. En ik heb me laten vertellen, via de media, dat ja, Toets niet heeft geleden. Dat hij gewoon heel vredig in zijn slaap is, uh, is heen gegaan van ons. En dat zullen wij missen, want het was een fantastische muzikant natuurlijk. Een man met eh, emotie in zijn spel. En dat kunt u ook horen eh, aan, de, aan het simpele... Nou, simpel. aan het eenvoudige... Nee, eenvoudig, helemaal niet eenvoudig. Circle of Smiles. De cirkel van, van de glimlach. u kent het als tune bij Baantje. of Smiles. Eh, Toets Tielemans, u heeft hem ongetwijfeld herkend aan zijn bijzondere manier van eh, het bespelen van eh, het mondorgel, om het zo maar eens te zeggen, de mondharmonica. Ja, luisteraars, ik heb wat met jazzwalsjes vanmorgen. U zult er nog een aantal voorbij horen komen. Maar eerst, ik heb natuurlijk altijd ook iets met drummers. Nou, een van mijn favoriete drummers is Buddy Rich. Ook al overleden helaas, dus dat wordt in de in de hemel daarboven stond Piet Reumer ongetwijfeld uh, eh, eh, toetsen op te wachten. En, eh, en die zei van ja, ik heb kaartjes voor een concert van Buddy Rich. Want die verblijft sinds kort ook, nou sinds kort ook alweer een paar jaar. Ook hier in, in Heaven, maar drummen. Mensen, dat kan hier nog altijd. Pakt u de koektrommel voor een koekje bij de koffie. Dan pak ik wat andere trommels. Die geef ik aan Buddy Rich En luister naar zijn swingende big band. En een prachtige drumsolo. solo. trommels, trommels en nog eens trommels, zou Paul van Gorkum zeggen. De bron uit Bassie en Adriaan. Wat een trommels bij elkaar, maar wat werd erop gespeeld? Billy Rits was dat met zijn big band. Ik zei het al, uh, luisteraars, u krijgt uh, de nodige uh, jazz walsjes vandaag in de uitzending. Maar eerst ga ik het even met u hebben over de dame, de lady. Want she's a tramp. Weet u wat een tramp is trouwens? Dat is een vagebond, een zwerver. Nou, een, een dame als zwerver, ja, je hebt ze natuurlijk wel... Neem maar de Streets of London, Ralph McTell gezongen. Die, eh, daar wordt een dame in bezongen die eh, ja, de straten van Londen eh, rondzwerft. Misschien ook wel in de metro slaapt en zo. en, maar deze lady is ook een tramp en die wordt bezongen door Jan Versteeg... samen met Treintje Oosterhuis. Is Treintje nu ineens ook een tramp? hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. That's what you are. She doesn't like crap games with barons and earls. dish the dirt with the rest of those girls. Well, thank you. That's why the lady is a trial. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm so broke. It's over. Hate California. It's crowded and dead. That's, why the lady is a drag. <laughs> yeah. Sometimes I go to Coney Island. Oh, That's a beach. It's fine. I love the Yankees. Well, does just fine. Follow Rogers and Hart. She sends every line. That's, That's why. upright stays wide awake. That's why this lady is a train. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? Cause I got no dough. Hell no. I'm all alone and I know my land. That's why the lady once in a life, babe. I love your dress as well. So sexy. I love the free, Woo! fresh wind in my blue hair. Life without care. Hey, I'm broke. That's hope. Hey, it's California. It's cold and it's still. That's, That's why the ladies are trained. That's why the lady is a train. Nou, nooit geweten, treintje, dat jij een tramp was. Ja. Nou, eh, een klassieker zou ik het eh, willen noemen. the Lady, That's Why The Lady is at Tramp. dit keer vertolkt door Jan Versteeg. samen met Treintje Oosterhuis. Ik zei het al, jazzwalsjes zijn bij mij vandaag in. En Robbie Williams, die zingt ook zo'n heerlijk jazzwalsje. Nou, u kent het allemaal. Mr. Bojangles. Nou, dat is hem niet. <laughs> Dat is niet de goeie. Nee, dit is Mr. Bojangles. Ja. man Well, jingles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dog in here? They would travel about. But his dog up and down. edge still freeze. He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see sunlight and drinks a bit. Then he shook his head. Mr. Bojangles. Calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Robbie Williams met het eh, jazzwalsje Mr. Bojangles. Bent u wel eens naar Afrika geweest, luisteraars? Bent u wel eens op safari geweest? Nou, als u daar nog nooit geweest bent, dan geef ik u vast mee. Het moet swingen, die safari. Luister maar naar Burt Camford. A eh, swinging Safari. Ja, en als je daar zo'n olifant eh, voorbij ziet trekken op, eh, op safari-luisteraars... <laughs> dan denk ik bij mij eh, richting die olifant... You make me feel... Best Basie. <laughs> you make me feel so young. En nou, wie zingt dat nou mooier dan onze good old Frank Sinatra? Ja, want olifanten kunnen heel oud worden, You make me feel so young...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 make me feel so young. Ja, dat zei ik allemaal tegen die olifant. Ja, kent u trouwens het verhaal van die olifant die... Eh, werd gepest door een klein jongetje of klein jongetje... een jongetje van zo'n jaren of acht, negen... die eh, in plaats van lekkere nootjes eh, het nodig vond... om kiezelsteentjes in de bek van de olifant te gooien. En na een aantal jaren toen de jongen volwassen was... en nogmaals die dierentuin opzocht... En weer werd geconfronteerd met dezelfde olifant die hij toen heeft geplaagd, om het zo maar eens te zeggen. Toen haalde die olifant uit met zijn slurf en gaf eh, de jongen een behoorlijke draai om zijn oren. Dat is allemaal echt gebeurd, dat verzin ik niet. Soms dan verzin ik het waar, ze, waar u bij staat, maar dit is echt een, eh, een authentieke eh, geschiedenis, luisteraars. Sommige mensen die zingen vlak, die, die leggen geen emotie in hun liedje, maar eh, Alice Babs, die zegt... Eh, eh, I let a song go out of my heart. Oftewel, ik kan het alleen maar zingen als het recht uit mijn hart komt. Alice Babs.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 Maar Verdorie mensen, wie komt er nou de studio binnen? Hallo. Wie ben jij? Hallo. Wie ben jij? Ik ben Mary Lou. Oh, hello Mary Lou. Ja, Dixieland muziek. Eh, de good old Dutch Winkles Band mensen. En ik word daar altijd zo vrolijk van. En dit eh, ruikt naar eh, de spirit van tieners. It smells like teen spirit. Mr. Paul Enka. Eigenlijk popzanger, maar ook een zwingend mannetje hoor die Paul. Load up my guns And bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. worse at what I do best. And for this gift, I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. outrageous. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. Ja, Paul Enka was dat met uh, tien Spirit. Als ik het goed allemaal uitspreek. Nou ja, daar ga ik vanuit dat ik het goed uitspreek, toch? Luisteraars, eh, wat dacht u van een, eh, een nummer van Symbelius? Die ken ik niet, zegt u dan. Maar hij speelt trombone. En dat doet hij niet onverdienstelijk. En zo verdienstelijk zelfs dat het helemaal gaat swingen. Het heet dan ook niet voor niks. Swing trombone. We gaan hem draaien voor u. dit komt van het album Hot Club Jazz. zondag 28 augustus is het alweer. En eh, onthoud dat luisteraars als de dag dat Simbelius u heeft geleerd... dat ook een trombone kan zwingen. Clown Bolling, of Claude Bolling als ik het goed uitspreek. Borsolino Swing. Claude Bolling was dat met eh, Borsalino Swing. En om maar eens met uh, te praten, luisteraars. Om haar maar eens even te citeren. It don't mean a thing. If it ain't got that swing, Sarah Vaughan. Zij heeft allemaal gelijk trouwens hoor, vind ik hoor. Kunt u het ermee eens zijn of niet? Het swingt als een rotgieter, zeggen ze. What good is melody? What good is music? If it ain't possessing something sweet. It ain't the melody. It ain't something else that makes the tune complete. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua. It don't mean a thing. All you got to do is sing. Dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua. sweet Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing. Everybody's got the same. Do I do I do I do I do I do I do I. Hey.

Ja, Sarah Vaughan, een zwingende zangeres. Maar het wil natuurlijk nog wel eens een beetje helpen, luisteraars. Als je ook zo'n fantastisch zwingend orkest achter je hebt. En dat had ze, Sarah Vaughan. Nou, heeft u eh, koffie eh, eh, ingeschonken, misschien uw tweede bakkie. En u heeft er geen koek bij, dan zorg ik voor een koekje erbij. Sam Koek, wel te verstaan. Sing low, sweet chariot. Ah. coming for swing low, sweet oh, chariot. chariot. Coming for to carry me home. Mm, Ooh, swing, swing low, chariot. Coming for to carry me home. Oh, swing, swing low, chariot. Coming to carry me home. Swing, swing low, chariot. Coming to carry chariot coming for to carry me Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me mm, swing low, sweet chariot. Nou, was dat niet een heerlijk koekje bij de koffie? Sam Cook. U kent hem ook zakelijk natuurlijk ook eh, met, uh, of van popliedjes, maar dit was een uh, swingend stukje. Swing low, oftewel eh, je moet niet zo eh, snel zwingen, maar eh, ook als je laag of langzaam zingt, dan moet het gewoon ook, moet het ook zwingen. Nou, dat zong je eigenlijk. Althans, als ik de vertaling dan goed heb begrepen. We gaan eventjes naar tape 5. En tape 5 gaat ons wat tequila schenken. En dat neemt u zo'n klein nipje zout neemt u op uw pols. En dat, dat met het puntje van uw tong neemt u dan wat zout tot u. En dan, geloof ik, eh, dan moet er geloof ik gin bij. En dan wordt het tequila. Ik weet, zoiets is het toch? het drankje gaat dan ook swingend naar binnen. In ieder geval met tape 5. Daar hoort u van 记了。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 Zwingt alweer mensen, over oh, wat lekker. En dat kan ook niet anders met Charlie Parker. Nou, nogmaals, ik ben dus straks nog een vol uur bij u terug. Geniet van de bakkie en eh, het nieuws zo dadelijk. Een stukje reclame en dan ben ik er weer. Tot zo.